Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Experts denken dat er bij de explosie bij een ziekenhuis in de Gazastrook... veel minder doden zijn gevallen dan Hamas heeft gezegd. De autoriteiten die worden aangestuurd door Hamas... hebben het over bijna 500 doden. Maar deze expert denkt aan een heel ander getal. Tientallen, tussen de 30 en 50 durf ik wel te zeggen. Ja. Eh, er is schade aan het ziekenhuis, maar het is niet eh, geïmplodeerd of ingestort. Ehm, dus ik denk dat 500 aan de hoge kant is. Egypte gaat 20 vrachtwagens met hulpgoederen doorlaten naar de Gazastrook. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij dat heeft afgesproken met zijn Egyptische collega's. De vrachtwagens staan al dagen aan de grens, maar mochten er tot nu toe nog niet door. Joren van der Sloot moet 20 jaar de cel in omdat hij de moeder van Natalie Holloway heeft afgeperst. Jaren geleden beloofde hij voor veel geld te vertellen waar haar lichaam lag. Maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft ook voor het eerst in de rechtbank bekend dat hij Natalie heeft vermoord. Dat deed hij zodat hij een lagere straf zou krijgen. Voor de echte Stones-fans gaan 30 platenzaken in de nacht van donderdag op vrijdag open. Voor de verkoop van het nieuwe album van de Rolling Stones, Hackney Diamonds. De band komt na 18 jaar weer met een studioalbum. Om 11 uur s avonds wordt het album eerst helemaal gedraaid. En daarna is hij vanaf middernacht te koop. En honderden basisschoolkinderen in Drenthe trokken gewapend met een prikstok en vuilniszak door hun gemeente. Dat doen ze allemaal om de buurt rondom de school schoon te maken. En dan komen ze van alles tegen. Piepschuim, en, eh, iets van een fiets, we hebben net ook een veep gevonden. Ook de burgemeester kwam een kijkje nemen. Ja, fantastisch natuurlijk, want het verzet heel veel werk. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk is misschien wel de bewustwording bij de kinderen. Ja, dat je gewoon zuinig moet zijn op, eh, op de natuur en geen zwerfafval eh, overal rond moet strooien. Het weer dan nog. Vannacht gaat het vanuit het zuiden hard regenen. En ook morgen regenachtig dan een graad of 17.